10 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Brussel zijn na een antiracisme-demonstratie rellen uitgebroken. De betoging zelf verliep rustig, maar daarna werden brandjes gesticht en winkels geplunderd. De politie werd bekogeld en voerde charges uit. Met waterkanonnen en traangas werden de railschoppers uiteindelijk verdreven. In Antwerpen zijn bij een manifestatie ruim 100 demonstranten beboet... omdat ze zich niet hielden aan de afstandsregels. Die gelden in verband met het coronavirus. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op drie locaties alle nertsen afgemaakt. Op een vierde nertsenfokkerij is een begin gemaakt met de ruiming. Die gaat morgen verder. In totaal zijn op tien bedrijven dieren besmet met het coronavirus. Waar de bedrijven staan maakt de NVWA niet bekend. Als alles klaar is komt de dienst met een totaalbeeld en dat is vermoedelijk deze week. In een misbruikzaak in Duitsland, in Münster, zijn elf mensen opgepakt. Er zijn zeker drie slachtoffers, kinderen van 5, 10 en 12 jaar. De beelden werden verkocht via internet. De hoofdverdachte is een man van 27, de stiefvader van een van de slachtoffers. Hij werd vorig jaar opgepakt wegens bezit van kinderporno, maar kwam voorwaardelijk vrij. De autoriteiten verwachten dat er meer slachtoffers zijn. En de NOS heeft inzage in het noodplan dat de KNVB heeft ingediend voor het betaald voetbal. De voetbalbond vindt onder meer dat er meer aparte kleedkamers moeten komen. De reservespelers bij een eredivisiewedstrijd moeten een eigen kleedkamer krijgen, apart van de basisspelers bijvoorbeeld. Verder mogen bij een wedstrijd in totaal 300 mensen aanwezig zijn. Aanbevolen wordt om spelers minimaal één keer per week en 24 uur voor de wedstrijd te testen op corona.